Jelle Visser met het NOS-journaal. Twee Venezolanen zijn om het leven gekomen toen ze met een bootje Aruba wilden bereiken. Vier anderen die in dezelfde boot zaten zijn later aan land aangehouden door de politie. Een van de slachtoffers werd uit zee gehaald, de ander lag aan land, niet ver van het gestrande bootje. Onduidelijk is waaraan ze zijn overleden. De vluchtelingen verklaarden dat ze naar Aruba waren gekomen voor medicijnen. In hun eigen land is een groot gebrek aan voedsel en medicijnen. Politiek Den Haag reageert verslagen op het overlijden van oud-premier Wim Kok. PvdA-leider Ascher noemde hem een toonbeeld van integriteit. Volgens premier Rutte was Kok volkomen betrouwbaar en volkomen integer. Koning Willem-Alexander laat weten dat Nederland de oud-premier veel dank is verschuldigd. Kok was premier tussen 1994 en 2002. Daarvoor was hij onder andere minister van Financiën... en fractievoorzitter van de PvdA. Wim Kok overleed aan een hartkwaal. Hij was 80 jaar. De Amerikaanse president Trump wil het verdrag met Rusland over kernraketten... voor de korte en de middellange afstand opzeggen. Volgens Trump houden de Russen zich niet aan de afspraken. Maar een toelichting gaf hij niet. Alleen als Rusland en China een nieuw verdrag willen sluiten... schrapt hij zijn plan. Het INF-verdrag is in 1988 gesloten door de Amerikaanse president Reagan... en de leider van de Sovjet-Unie Gorbachev. Het verbiedt het bezit, produceren en testen van deze raketten... die vanaf de grond worden afgeschoten. De verkiezingen in Afghanistan zijn onrustig verlopen. In de hoofdstad Kabul vielen zeker 15 doden... toen een terrorist zichzelf opblies bij een stembureau. Minstens 25 mensen raakten daarbij gewond. In Afghanistan waren voor het eerst in acht jaar weer parlementsverkiezingen. De Taliban en Islamitische Staat hadden vooraf gedreigd met aanslagen. Toch was het bij veel stembureaus erg druk. In sommige districten in Afghanistan kan ook daarom vandaag nog gestemd worden. En dan het weer. Het klaart op en het kwik daalt vannacht naar zo'n 8 graden aan zee tot 4 in het binnenland.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 When you flip your hair like that. Body language so fluent. I can read your silhouette. Uh, and I know what you're thinking when you bite your lip, I swear uh, that I'm not overthinking. Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now. Don't wanna take up your time just have a drink, have a drink, let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you no need to stress it. I just want your company and give you all my attention when we dance the Billy Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better just wanna get to know you better.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 I can free up here and now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. I can make the rain dance. Follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance.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 If you dance to my beat, to my beat, to beat, beat, beat. Move your feet, move your feet, to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat. Get up, up, Move your feet, to my beat, to my beat, beat, beat.